Ook kunnen buitenlandse politiekorpsen straks makkelijker Nederlandse verkeersovertreders opsporen. De verkeersministers van de EU-landen zijn het hierover eens geworden. Nu is het vaak onmogelijk om buitenlanders die een overtreding begaan te beboeten. Landen als Polen en Frankrijk geven geen toegang tot hun kentekenregister, waardoor de politie niet kan achterhalen naar welk adres de boete moet worden gestuurd. In Rotterdam zijn de ouders van een overleden baby aangehouden. De moeder van 21 en haar vriend van 27 worden ervan verdacht het meisje te hebben mishandeld. Het kind overleed een paar weken geleden. Uit onderzoek is nu gebleken dat een mishandeling van maanden geleden daar de oorzaak van is. De baby had hersenletsel en botbreuken. Een tweede kind is in januari weggehaald bij het gezin. Dat kind is voor zover bekend niet mishandeld. In Spanje is vorige week een vrachtwagen met kunstwerken gestolen. De schilderijen van onder andere Picasso en Botero zijn zo'n 5 miljoen euro waard. De vrachtwagen werd gestolen uit een loods in een voorstad van Madrid. In het belang van het onderzoek is de diefstal nu pas bekendgemaakt. De kunstwerken zijn van Spaanse particulieren en de schilderijen waren net opgehaald uit Duitsland waar ze waren tentoongesteld. De FIFA kan veel geld verdienen als de voetbalbond het WK van 2018 aan Rusland toewijst. Dat zei de voorzitter van de Russische delegatie tijdens de laatste presentatie in Zurich. Volgens hem kan de FIFA in Rusland rekenen op extra afzetmarkten. Vanmiddag om 4 uur besluit de FIFA welke landen de WK's in 2018 en 2022 mogen organiseren. Nederland en België probeerden vanmorgen het comité te imponeren met onder meer de aanwezigheid van onder andere Ruud Gullit en Jean-Marie. Het weer, lokaal nog wat lichte sneeuwt.